10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er staan steeds meer 65-plussers voor de klas, schrijft NRC Next. De gepensioneerden worden ingezet om het lerarentekort op te lossen. Op de middelbare school stonden in 2011 zo'n 280 gepensioneerden voor de klas. In 2015 ruim twee keer zoveel. Mogelijk verdwijnt bij kabelmaatschappijen het standaardpakket van tv- en radiozenders. Nu moeten ze minstens 30 tv-zenders en 25 radiozenders aanbieden om een gevarieerd aanbod te garanderen. Staatssecretaris Dekker wil die verplichting laten vallen, zodat kijkers en luisteraars zelf een aantal zenders kunnen kiezen. De Chinese ambassadeur in de Verenigde Staten heeft gewaarschuwd voor conflicten nu China geen recht meer heeft op eilanden in de Zuid-Chinese zee. Het permanente hof van arbitrage in Den Haag heeft bepaald dat China geen aanspraak kan maken op een deel van die zee, dat ook door de Filipijnen wordt geclaimd. De Chinese ambassadeur in de VS voegde er wel aan toe dat China in gesprek wil blijven om een oplossing te vinden. Patiënten weten informatie op internet over bijvoorbeeld artsen of medische behandelingen nog steeds niet goed te vinden. Minister Schippers had daar 5 miljoen euro voor uitgetrokken, maar er is bijna niets verbeterd, staat in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. De website kiesbeter.nl is ervoor opgericht, maar die wordt niet veel bezocht. Informatie op de website zou moeilijk doorzoekbaar zijn en in jargon zijn opgeschreven. Luchtvaartmaatschappijen hebben weinig belangstelling voor het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380. Airbus verwachtte in 20 jaar 1200 bestellingen, maar tot nu toe zijn er nog maar 200 geleverd. Grote orders blijven uit, omdat luchtvaartmaatschappijen liever nieuwe, kleinere vliegtuigen willen. In de Airbus kunnen meer dan 500 mensen. Het weer, vanmiddag trekken wolken en buien met kans op onweer langzaam naar het oosten. In het westen wordt het dan droog.